Nieuws van 1 uur. Anouk Thijssen met het NA Faso, Guagadougou, is in een groot hotel geschoten en zijn explosies gehoord. Getuigen zagen drie gewapende mannen het pand uitrennen, waarna een vuurgevecht uitbrak met de politie. Voor het hotel stonden auto's in brand. Bij de aanval zouden doden zijn gevallen en in het pand zouden mensen worden gegijzeld. Hoeveel is niet bekend. In het hotel logeren veel buitenlanders en medewerkers van de VN. Terreurbeweging Al-Qaeda in de Maghreb zou de aanslag hebben opgeëist. De man die dinsdag bij zijn aanhouding in Den Bosch zwaar gewond raakte... heeft drie dagen in coma gelegen, schrijft het Brabants Dagblad. De 48-jarige man werd aangehouden omdat hij agressief was tegen hulpverleners... in een zorginstelling waar hij zelf woont. Hij verzette zich en meerdere agenten hielden hem in bedwang. Zes agenten worden verdacht van het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Forensisch expert George Maat heeft een klacht tegen RTL Nieuws ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. Maat vindt dat RTL zich schuldig maakte aan huisvredebreuk door te publiceren over een college dat hij gaf aan de Universiteit Maastricht. Hij liet daar foto's zien van lichaamsdelen en verminkte slachtoffers van de MH17-ramp. Maastricht stapt naar de rechter om af te dwingen dat de kerncentrale van Tihange in België wordt gesloten. Het complex ligt op zo'n 40 kilometer van de stad. De Duitse stad Aken zet ook juridische stappen tegen de kerncentrale. Beide steden zijn bang voor de veiligheid vanwege meerdere incidenten in Tihange. In de eredivisie heeft FC Twente thuis ruim gewonnen van streekgenoot Heracles. Het werd 4-0. Daardoor boekte Twente belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De ploeg stijgt naar plaats 16. Heracles blijft vierde. Het weer bewolkt, maar nagenoeg overal droog. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land, met uitzondering van het zuidwesten. In de ochtend kan het in het oosten ook glad worden door sneeuwval.